Niet alleen voor journalisten, maar voor iedereen. Bos is niet bang dat de koningin dan niets nieuws meer heeft te vertellen... want de troonrede zou dan minder een opsomming van beleidsvoornemens worden. En meer mogelijkheden kunnen bieden om op een wat hoger niveau... een visie op de samenleving te geven. Minister Bos wil het garantiestelsel voor banken op een andere leest schoeien. Sprong tot nu toe vooral de overheid bij. De bedoeling is dat de banken voortaan zelf geld storten in een garantiefonds. Spaarders kunnen daaruit betaald worden als een bank ten onder is gegaan. Hoe meer risico de bank neemt, hoe meer ze moeten storten. Bij Heerlen zijn twaalf vreemdelingen aangetroffen in een koelcontainer. De container stond op een vrachtwagen die geparkeerd was vlak bij de grens op de snelweg A76. De vreemdelingen verkeren in goede gezondheid en zijn naar verhoor naar een asielcentrum gebracht. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. De 37-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Van China moeten vandaag in Urumqi alle moskeeën dicht blijven. Urumqi is de hoofdstad van de regio Xinjiang waar deze week gevechten uitbraken tussen islamitische Oeigoeren en etnische Chinezen. De Oeigoeren moeten maar thuis bidden, zei de Chinese regering. Die wil voorkomen dat het islamitische vrijdaggebed wordt gebruikt om de Oeigoerse achterban te mobiliseren. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Fransman Brice Veillu. Op de slotklim in Andorra ontsnapte hij uit een kopgroep en kwam alleen aan. Veillu's landgenoot Christophe Kern werd tweede. De gele trui is voor de Italiaan Rinaldo Nocentini, die vierde werd. Tourfavoriet Alberto Contador won tijd op de andere toppers... en staat op 6 seconden tweede in het klassement... net voor zijn ploeggenoot Lance Armstrong. Raúl kopman Menchov eindigt in een groep andere klassementsdrijvers op de 17e plaats. Het weer. Wolkenveld, in het westen wat zon, in het oosten regen.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 Mo weed, fly chickens up in NY. Think of war, go to fifth floor. Houston women, I jump ship, follow aboard. One of Miami women, they parlay adore. Cali is jumping, hit the switch on the 6-4. When I say jump, you say how high. I ain't never seen no you know that it amazed me. Got me off the hook and nothing else don't phase me. Can you be my one and only sunshine lady? No if nor maybe. Hey, baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say. be my one and only sunshine lady. Hey, baby, hey, baby, hey. say, say, hey, baby, hey, baby, hey.